Jou niet nou, glimlach vol vreugde en liefde gaf geluk bij alles wat je deed. Liefde is aan leeftijd niet gebonden en het is het mooiste wat bestaat. Ik heb er nooit geen spijt van ondervonden. Jouw liefde is me alles waard. jouw ogen zeggen mij dat jij nog van me houdt. Jouw ogen zeggen mij, al zijn jaren lang gedroomd. Jouw ogen zeggen mij dat jij nog van me houdt. Liefde kent geen leeftijd, grijze haren zie ik niet. En jouw gezicht zegt honderd dingen en medeleven bij een groot verdriet. Mijn liefde kent voor jou daarom geen Yo.